Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Turkije reageert al twee jaar niet op een vraag van het Openbaar Ministerie... om zicht te krijgen op een mogelijke terrorismefinancier. Nederland wil meer weten over Hassan S., een spil in de levering van Nederlandse hulp aan Syrië... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Zeker drie Nederlandse islamitische liefdadigheidsorganisaties... hebben samengewerkt met de Turkse stichting van Hassan S. Ze gaven 10.000 euro's aan de stichting... Daarvan zou S spullen kopen en uitdelen onder de Syrische bevolking. Maar uit beelden op sociale media blijkt dat S hulp gaf in gebieden die onder controle staan van terroristische strijdgroepen. Bronnen bij justitie vermoeden dat S door Turkije de hand boven het hoofd wordt gehouden. Het Turkse ministerie van Justitie was vandaag niet in staat te reageren. Een medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut is geschorst... omdat ze met haar eigen bloed had gerommeld. Dat deed ze om te verdoezelen dat ze met te veel alcohol achter het stuur had gezeten. De vrouw van 40 werd tot twee keer toe betrapt met te veel op. Ze vroeg nader onderzoek aan en dat gebeurde bij haar eigen werkgever, het NFI. Dat bloedonderzoek leverde zulke afwijkende waarden op dat het OM argwaan kreeg. Tijdens een verhoor bekende de vrouw dat ze haar bloed had aangelengd met water. Het aantal asielzoekers dat naar Duitsland kwam is vorig jaar opnieuw flink gedaald. Het waren er ruim 160.000 is een daling van bijna 20 procent. Bij de bekendmaking van de cijfers werd benadrukt dat de immigratie onder de grenzen blijft die zijn vastgelegd in het regeerakkoord. De regering van bondskanselier Merkel wil voorkomen dat de immigratie opnieuw zo toeneemt als in 2015 op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. In het jaar daarna zag Duitsland een piek van meer dan 700.000 asielaanvragen. Het weer droog, temperatuur rond het vriespunt. Komende nacht daalt het kwik naar lokaal min 10 graden. Morgen overdag droog, geregeld zon en opnieuw temperatuur rond nul.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 Er is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A6 van Muiden naar Lelystad, bij Lelystad. Daar is de vertraging een kwartier vanaf Almere buiten. En er lopen wat dieren op de A10, de ring van Amsterdam bij Osdorp.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 At night she's screaming, I'm, but a psycho. So left, but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt. we can't explain.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 angel. Can you see the morning dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a bright time? Love is here to stay, just a kiss away. Angel can you see the sunshine on you today? Do you feel this way? kiss away, kiss away. see the sunshine All you today And do you feel this way? Angel Can you see the morning? Darling, you today And do you feel this way? Love is just a kiss away just a kiss away is just a kiss away.